Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Delen van het centrum van Amsterdam zijn ontruimd na een bommelding. Het gaat onder meer om de Dam, het Damrak en het Rokin. De ontruiming begon met de Bijenkorf. Trams worden omgeleid en er is veel politie op de been. Een politiehelikopter cirkelt boven het gebied. Alle vluchten van en naar Zaventem en andere Belgische luchthavens worden om 6 uur vanavond voor 2 uur stilgelegd. De luchtverkeersleiders van Belgo Control staken uit protest tegen nieuwe bezuinigingen. Overleg vanmiddag leverde niets op. Na achten wordt het vliegverkeer geleidelijk hervat. In België beginnen nu de vakanties. De Amerikaanse economie is in de eerste drie maanden van dit jaar onverwacht sterk gekrompen, met bijna 3 procent. Dat is de grootste krimp sinds 2009, toen de recessie op zijn hoogtepunt was. Het is volgens deskundigen het gevolg van de strenge winter. Daardoor lagen fabrieken stil, de scheepvaart werd gehinderd... en ook het verkeer naar winkelcentra en naar autodealers. Inmiddels trekt de Amerikaanse economie weer aan. De Iraakse premier Maliki wil geen regering van nationale eenheid, heeft hij gezegd in een tv-toespraak. Een aantal landen, waaronder de VS, hadden de Sjiïtische premier opgeroepen om meer Soenieten en de Koerden in de regering op te nemen. De VS heeft zo'n eenheidsregering als voorwaarde gesteld voor meer steun. Het inburgeringsexamen gaat veranderen. Buitenlanders die in Nederland willen wonen moeten vanaf 1 januari niet alleen de Nederlandse taal spreken, maar ook een portfolio over de Nederlandse arbeidsmarkt inleveren. Daarin moet de planning staan van de loopbaan, bijvoorbeeld beroepskeuze en opleiding. Speciale aandacht voor de loopbaan is nodig omdat het voor nieuwkomers nog veel lastiger is om werk te vinden dan voor mensen die hier al langer zijn. Het weer, op de meeste plaatsen droog, vooral in het noordoosten en oosten mogelijk een bui. Het is 17 tot 19 graden. Morgen flinke periode met zon, weinig buien en iets warmer. Dit was het NO. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat bij elkaar 90 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergaasmeer en Muiden 6 kilometer. Vanwege technisch onderzoek na een ongeluk is bij Muiden de rechte rijstrook dicht. Geeft ook vertraging richting Amsterdam. Daar staat tussen Naarden en Muiderslot 7 kilometer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht zijn bij knooppunt Ouderijn 2 rijstrook dicht. Heeft te maken met een auto met pech. A2 Utrecht richting Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel 4 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Diemen voor knooppunt Diemen 5. De A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Amersfoort tussen Oud-Zuid en knooppunt Watergasmeer 6 kilometer. En 15 Maasvlakte Rotterdam bij Spijkenisse 4 kilometer. Verder richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht 8 kilometer. A27 Utrecht-Breda Tussen knopend Evening en de brug bij Gorkum langzaam rijden over 9 kilometer. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij de Oud-Beijerland 4 kilometer.